Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Westland en de GGD Haaglanden in Zuid-Holland gaan samenwerken met uitzendbureaus... zodat ook arbeidsmigranten een coronavaccinatie kunnen krijgen. Dat meldt Nieuwsuur. Het is voor gemeenten lastig om deze groep te bereiken... omdat ze vaak niet staan ingeschreven of de taal niet spreken. Uitzendbureaus gaan arbeidsmigranten nu actief benaderen. Dit weekend zijn daardoor al 1300 mensen geprikt... Uiteindelijk wil de GGD dat 20.000 arbeidsmigranten uit de regio Haaglanden op deze manier een vaccin krijgen. Het containerschip dat in maart het Suezkanaal zes dagen blokkeerde mag weer varen. De eigenaren en verzekeraars van de Evergiven hebben een definitief akkoord bereikt over een schadevergoeding. De Egyptische autoriteiten hadden het schip aan de ketting gelegd vanwege het uitblijven van een vergoeding. Over de details van het akkoord wordt niets naar buiten gebracht. Eerder eiste de eigenaar van het Suezkanaal honderden miljoenen aan compensatie. Het schip kan volgens de kanaalautoriteit komende woensdag weer varen. Vanuit verschillende plaatsen in het land komen meldingen van wateroverlast door zware buien. Lokaal viel er in korte tijd veel regen. In Brunsum in Limburg stonden geparkeerde auto's tot diep in het water. Ook in Brabant en Overijssel kwamen meerdere straten en huizen blank te staan. De buien trekken nu naar het noorden weg. Ook in België was veel hinder door wateroverlast. Verschillende wegen liepen daar onder water en meerdere huizen hebben forse waterschade. De man die vannacht op de A12 bij Bennekom omkwam is een 20-jarige Nijmegenaar. Een andere man van 21 raakte zwaar gewond. Ook hij komt uit Nijmegen. De twee waren uitgestapt na een verkeersongeluk. Daarna werden ze geraakt door een andere weggebruiker. Het weer, vooral in het noorden vallen nog zware buien. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt minimaal 15 graden. Morgen is het bewolkt en dan is er ook nog kans op een bui.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 ruilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw Dit is ZFM Zandvoort. with a stranger You're all I'm thinking of I praise the Lord above For sending me love I cherish every hug I really love Ja closer, get a little closer to you.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero siempre cantaré, esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorado. se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta ronda esta guitarra que siempre canta. no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, lo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.